Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In zijn eerste toespraak als president heeft Donald Trump gezegd... dat het vanaf nu America first is. We hebben jarenlang andere landen rijk gemaakt... en ons zelfvertrouwen en eigen economie hebben daaronder geleden, zei hij. We zullen Amerika sterk maken en groot, vervolgde hij. Hij begon zijn toespraak met het bedanken van zijn voorganger Obama. Trump zei dat de wereld samen de strijd moet aangaan tegen de radicale islam. Voor Trump werd eerst Mike Pence beëdigd als vicepresident. En voor de beëdiging waren er wat opstootjes in Washington. Anti-Trump-demonstranten richten vernielingen aan. Er zijn aanhoudingen verricht, maar hoeveel is niet bekend. Reddingswerkers hebben opnieuw overlevenden gevonden in het ingestorte hotel in Italië. Het aantal overlevenden komt daarmee op tien. Vijf van hen zijn uit het puin gered, onder wie vier kinderen. Het hotel in Farendola werd woensdagavond getroffen door een lawine. In het gebouw waren op dat moment zo'n 30 mensen. In totaal zijn vier doden geborgen. De tijd dringt om meer vermisten te vinden. De temperatuur in het gebied stijgt en daardoor is er kans op nieuwe lawines. Bovendien waren er vannacht tientallen kleine aardbevingen. En in een laatste poging om militair ingrijpen in Gambia te voorkomen... praten de leiders van Mauritanië en Guinea met ex-president Jamé. Die heeft zich verschanst in zijn presidentiële woning. Hij weigert vrijwillig op te stappen en plaats te maken voor zijn gekozen opvolger Barrow. In Gambia zit sinds gisteren een West-Afrikaanse troepenmacht die in kan grijpen als een diplomatieke oplossing mislukt. Vanwege de onrust zijn ongeveer 45.000 mensen het land ontvlucht. De meeste toeristen zijn ook al weg. Het weer vannacht lichte tot matige vorst en lokaal is er kans op een mistbank. Morgen in het noorden wolkenvelden. In het zuiden opnieuw veel zon. Het dooit 1 tot 4 graden. Zondag overal zon. Ook dan temperaturen net boven nul. En dit was het NWS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad bij Amsterdam op de A9 richting Alkmaar tussen Amstelveen en Badhoevedorp 2 kilometer aan ongeluk.